Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Ajax is landskampioen. De club heeft één wedstrijd voor het einde van de competitie het kampioenschap veiliggesteld. De Amsterdammers wonnen vanavond in Arena met 2-0 van VVV en zijn daardoor niet meer in te halen. De Amsterdamse doelpunten kwamen van De Jong. Morgenavond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de Arena. Na de overwin van vanavond op VVV werd op het Leidseplein vuurwerk afgestoken. Er staan honderden uitzinnige fans in het centrum van Amsterdam. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. Juwelier Ruud Stratman werd vorige week neergeschoten en overleed later. De verdachte, de 19-jarige Sandro Grigolia, is in Georgië aangehouden, heeft de politie Haaglanden bevestigd. Hij gaf zichzelf vanmiddag aan bij de Nederlandse ambassade in Georgië, waarna hij door de lokale politie werd opgepakt. De Nederlandse en Georgische justitie overleggen nu over zijn uitlevering. De andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de overval waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde gisteren hun namen en foto's. Vandaag konden belangstellenden afscheid nemen van juwelier Ruud Stratman. In en rond zijn winkel lag er een zee van bloemen. De juwelier wordt vrijdag gecremeerd. Veel klanten van Vodafone hebben vandaag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te bellen en te sms'en. Volgens het telecombedrijf is er de hele dag zo'n 50% meer gebeld en ge-sms'd dan op een gewone woensdag. Klanten kunnen tot en met zaterdag gratis bellen en sms'en als compensatie voor de grote storing bij Vodafone van begin vorige maand. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land buien. Morgen af en toe regen.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 De playlist kan je meelezen op de website van ZFM Zandvoort, zfmzandvoort.nl en dan ga je naar programma info. Ik wens je heel veel luisterplezier. come down oh, the waterside And bought my love to be my guide And bought my love to be my guide On verker kan only I wish I were where hell lies Night and day me she cries All oh, that I wear Graham lies on Fercarconnolly. Cast the hart, de vacht, the vacht. Cast the hand that fired the shot. Within my arms, brave hand wrapped, she died to te dun, maar soft to draw. I hacked him to pieces small. I cut him down in pieces small. For sake she died for me. I wish I were where her lies. Night and day, me she cries. That's I were. dries, oh, well that's I wear, where hell market learn, to sell for mammy three hangs of fine yarn She met with a young man along the highway Which caused this young lady to ramble and stray Sit down beside me, I mean you no harm Sit down beside me, this new tune to learn here is three guineas, your mommy to pay So hang by your yarns till the next market day They sat down together, the grass was so green And the day was the fairest that ever was seen By the look in your eye would lead angels astray And I could lie in your arms till the next market day Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here is three guineas, your mammy to pay. So hang by your yarns till the next market day. She went on and the words that she said Are the air that he deeply me rings around my head And I will go find him by land or by sea Till he lends me the tune called The Next Market Day Sit down beside me, I mean you no harm Sit down beside me, there's new tune to learn it is taken easy on money to pay So hang by your yarns till the next market day in dit programma Piesel Radio aflevering 775 hier op ZFM Zandvoort. En het was van Zacht Niet Om, zeg ik het allemaal goed? Ja, The Spirit of Yoga. En dat allemaal van het, eh, ons eigen Haarlemse label Oriane Music. Zo ook de laatste track, die komt van de cd Water and Light.